van het gebied, Indianen, zeggen dat de turbines de zonsondergang verpesten. En die zonsondergang is volgens hen van groot belang bij hun gebedsrituelen. Onder de tegenstanders is ook de familie Kennedy, die een landgoed heeft op het eiland Martha's Vineyard. Ayaan Hirsi Ali heeft een prijs gekregen van de Deense krant Posten. Het dagblad kende Hirsi Ali de prijs voor de vrijheid van meningsuiting toe... Volgens de jury verdient ze de onderscheiding voor haar onwrikbare opvatting dat het het waard is om te vechten voor je standpunten. Irsi Ali nam de prijs zelf in ontvangst in Kopenhagen. Julans Posten riep de prijs in 2006 in het leven toen de krant een serie omstreden spotprenten van de profeet Mohammed afdrukte. In islamitische landen waren felle protesten tegen Denemarken. En begin dit jaar overleefde de tekenaar van een van de cartoons een aanslag. Het weer, opklaringen, het is een graad of 10... Overdag zon en sluierwolken en het warmt snel op tot 18 graden in het noordwesten bij zee en 25 in het zuidoosten.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 tijdelijk vrijgelaten. Die was veroordeeld tot vier jaar cel. Hij is vrijgelaten om bij de geboorte van zijn kind te zijn... Murat O. is veroordeeld voor mensenhandel en uitbuiting in de prostitutie. Een advocaat van twee van Moerats slachtoffers vindt het verbazingwekkend dat het Hof niets van de zaak Saban Baran heeft geleerd. Die mensenhandelaar vluchtte vorig jaar tijdens een proefverlof naar Turkije. Gemeenten tonen te weinig interesse in hun lokale Oranjevereniging. Dat vindt de voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen, Zonneviel. Door het gebrek aan interesse lopen de comité subsidie mis... Hij roept de duizend aangesloten verenigingen op om zichzelf ook beter op de kaart te zetten en te lobbyen bij wethouders en raadsleden. Zonneviel noemt de Oranje Verenigingen de hoeders van de sociale samenhang in steden en dorpen. Hij vindt dat gemeenten de comité's veel meer moeten koesteren bij het organiseren van koningin.